Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij zijn 16 gewonden. Dat heeft de politie net bekendgemaakt op een persconferentie. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding weg. Korte tijd later werd hij opgepakt. Of er sprake is van een aanslag is onduidelijk. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. En ook zijn identiteit weet nog niemand. De man zou bij zijn arrestatie een vuurwapen hebben gericht op een politieagent. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een restaurant bij Nashville is opgepakt, heeft de Amerikaanse politie laten weten. De man van 29 wordt ervan verdacht dat hij gisteren vier mensen doodschoot in een wegrestaurant. Hij liep halfnaakt naar binnen en schoot om zich heen. Daarna ging de man er vandoor. Na een uitgebreide klopjacht door de politie werd hij in een bosrijk gebied in de buurt van het restaurant opgepakt. Hij had een vuurwapen en munitie bij zich. De commandant van het Korps Mariniers is tegen de verhuizing van de Marinierskazerne van Doren naar Vlissingen. Commandant McMutry zegt in een column in een Mariniersblad dat hij bang is dat veel duur opgeleide en ervaren militairen ontslag nemen. Dat McMutry zich uitspreekt tegen de geplande verhuizing is opmerkelijk. Meestal leveren militairen die nog in dienst zijn geen commentaar op politieke besluiten. Prins William en zijn vrouw Kate hebben het ziekenhuis in Londen verlaten... samen met hun pasgeboren zoontje. Het paar zwaaide naar mensen die buiten het ziekenhuis stonden te wachten... en reed met de baby richting Kensington Palace. Williams vrouw Kate beviel vanochtend van hun derde kind, een jongetje dus. De naam van de baby wordt later bekendgemaakt.